Deze lokale partij stemde voor. Vluchtelingen, ja dat zijn mensen zoals u en ik. Alleen worden zij door ellende in hun land gedwongen om te vluchten naar een vreemd land... met voor hen vreemde mensen en cultuur. Ze komen niet naar hier omdat ze dit leuk vinden omdat ze geen andere keus hebben. Vorige maand liep een informatieavond over de plannen nog uit de hand in Uden. Toen braken rellen uit en werd de ME ingezet. De opvangplekken zijn volgens de gemeente nodig omdat een noodopvang in Uden sluit. Amsterdam is gehuld in een flinke rookwolk vanmorgen. Gistermiddag brak brand uit op een vrachtschip en de brandweer is daar nog steeds bezig met blussen. Er is een NL Alert verstuurd naar Amsterdammers en mensen die in de wijde omgeving wonen kregen hem ook. Allemaal vanwege de rookontwikkeling. Er zijn ook roetdeeltjes neergedaald. De rechtbank in Arnhem gaat later vandaag beslissen of een probleemwolf die een gevaar vormt voor mensen mag worden afgeschoten. Die specifieke wolf zou vorige maand op de Hoge Veluwe een hardloopster hebben gebeten. Het AD schrijft vanmorgen over een onderzoek naar probleemwolven. Volgens de krant vindt 54% van de Nederlanders dat wolven die een directe bedreiging zijn voor mensen mogen worden gedood. En de bunnik van FC Utrecht heeft geweldig gehandeld woensdag, zegt de supportersclub. Toen Utrecht tegen Sparta speelde en twee mensen kort achter elkaar onwel werden op de tribune... gooiden de supporters bekertjes op het veld om de wedstrijd stil te leggen. Zo kon er snel medische hulp verleend worden. De supportersclub is dus trots. En dit geeft aan wat de bunnik is. Het is gewoon één grote familie. Er zitten 5000 man. En een hele hoop mensen denken dat er 5000 idioten zitten. Maar er zitten gewoon eh, hele goede mensen. Er stond zelfs een speler met, van Sparta met een AED in de, in de gracht. Dus eh, ja, wilde aan iedereen en vooral dat er eh, zo snel gehandeld is en dat het gewoon allemaal zo snel en zo goed eh, gegaan is. Tijdens zo'n wedstrijd staat iedereen te springen en roepen en daardoor zien stewards het niet meteen als er iemand in elkaar zakt. Met de twee supporters die onwel werden gaat het trouwens weer goed. Heb ik het weer nog voor je?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 Het vuur ontstond gistermiddag op het schip, dat is geladen met schroot. Bij de brand komt veel rook vrij. Rusland zegt dat het rond 9 uur klaar zit om te praten met Oekraïne in de Turkse stad Istanbul. President Poetin van Rusland en president Zelensky van Oekraïne zijn niet bij die gesprekken aanwezig. Op de provinciale weg bij Nederweert in Limburg zijn twee mensen omgekomen bij een frontale botsing tussen twee bestelbusjes. Volgens L1 e Nieuws waren er veel hulpdiensten aanwezig en werd er ook een traumahelikopter opgeroepen. Dan het weer, bewolking, later overwegend zonnig, bij 16 tot 21 graden.